Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Sinds oktober vorig jaar zijn zeker drie Russische journalisten en activisten in het buitenland vergiftigd. Volgens een Letse krant gaat het om journalisten die naar Duitsland, Georgië en Tsjechië waren gevlucht. Ze kregen plots last van pijnklachten over hun hele lijf, concentratieproblemen, misselijkheid en slapeloosheid. Artsen stelden na onderzoek vast dat ze waarschijnlijk vergiftigd zijn. Welke stof de drie journalisten hebben binnengekregen is niet duidelijk. Mogelijk zijn er nog meer gevallen van journalisten en activisten... die uit Rusland zijn gevlucht en zijn vergiftigd. In Ecuador is voor de derde keer in een maand tijd een politicus doodgeschoten. Het gaat om een lokale partijleider in de noordwestelijke provincie Esmeraldas. Hij werd gisteren omgebracht. Vorige week werd nog een presidentskandidaat geliquideerd na een campagnebijeenkomst. Onduidelijk is wie achter de moorden zitten. In Ecuador zijn komende zondag presidentsverkiezingen. Het uit de hand gelopen bendegeweld in het land is het belangrijkste thema. Het Zuid-Amerikaanse land is een logistiek centrum geworden voor de internationale drugshandel. In Soedan dreigen 6 miljoen mensen om te komen van de honger, waarschuwt de Verenigde Naties. In het land woedt al bijna vier maanden oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Vooral in de hoofdstad Khartoum en in de regio Darfur wordt er zwaar gevochten. Vuilnisophalers in Nijmegen zijn tijdens hun werk verrast door een slang. Het dier kronkelde uit een zak huisafval. Het gaat waarschijnlijk om een koningspython. Het dier is niet giftig. Hoe de slang bij het vuilnis terecht is gekomen is niet duidelijk. De politie heeft samen met de dierenambulance de python naar een opvangplek gebracht. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 10 tot 15 graden.